Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid mag CO2 gaan opslaan in de Noordzee. Dat heeft de hoogste rechter bepaald. Dat gebeurt straks onder de Rotterdamse haven via pijpleidingen. De demissionair minister van Klimaat is er blij mee. We hebben met elkaar eh, afgesproken, en dat is heel belangrijk voor het klimaat... dat we echt drastisch teruggaan in de uitstoot van CO2. Nou, dat vraagt nieuwe technieken en in de tussenliggende periode... hebben we gewoon die opslag nodig om, eh, om stappen te zetten. Grote bedrijven als Shell kunnen straks hun uitstoot kwijt in die opslag. Een Britse mensenrechtenorganisatie heeft onderzoek gedaan naar kledingfabrikanten... en de H&M komt er niet best vanaf. Op de lijst met misstanden staan 20 fabrieken in Myanmar... die kleding produceren voor de Zweedse winkelketen. Het gaat om werknemers die in de fabriek op hun knieën moesten zitten... als ze te weinig produceerden, volgens de bazen. En ook werd salaris onterecht ingehouden. H&M zegt geschrokken te zijn en gaat nu zelf onderzoek doen naar de fabrieken. Voetbalclubs hebben nog twee weken om hun selectie compleet te maken. En dat is te merken. Na PSV heeft nu ook Ajax nieuwe versterking aangekocht. Chuba Akpom de Engelse aanvaller komt voor ruim 12 miljoen euro. En hij is er klaar voor, zegt hij. when you put on this jersey, you need to know what it represents, the history and the success that the club has had in in Europe and in Holland, of course. So I respect that and um, I'm ready to, to push the club forward. Eerder vanmiddag werd bekend dat PSV Jerdy Schouten heeft overgenomen van Bologna. En in Friesland zoekt een stichting nog steeds nieuwe gezinnen voor oud-laboratoriumhonden. Het gaat om zo'n 50 beagles die gebruikt zijn als proefdier... omdat dat ras altijd zo vriendelijk blijft tegen mensen. Vroeger liet de laboratoria ze inslapen, want ze konden er niks meer mee. Maar wij hebben aangetoond over de laatste 25 jaar... dat ze uitstekend herplaatsbaar zijn als huisdier. Toch blijkt het vinden van een geschikt baasje nog best lastig. En ieder jaar komen er nieuwe honden in de opvang in Leeuwarden... omdat er nog steeds geen einde is gemaakt aan het gebruik van grote proefdieren in laboratoria. Het weer, er komt een zonnige avond aan. Morgen in het oosten wolken.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 En Driving Through the Rain hoorde je in de themashow met alleen maar bluegrass muziek. We gaan nu verder met een artiest die uit, oorspronkelijk uit Australië komt... waar ze al diverse Golden Guitar Awards in ontvangst mocht nemen. Ze woont al een tijdje in Amerika en ook daar valt ze al regelmatig in de prijzen. Haar naam is Christy Cox en dit is One Heart Breakaway. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. for two bet he is weaker than what they're pulling. to the drinking man in a haze of neon lights and tortured souls. But for him, 2013 voor If the Bottle Was a Bible van Junior Sisk en The Rambler's Choice. Ik heb nog een Nashville spiegelplaat voor je klaarstaan. Samen met Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys nam Lester Flat de Nashville spiegelplaat op die je zo gaat horen. Twintig jaar later zou ook Buck Owens zich eraan wagen en voor hem werd het toen een dikke nummer 1 hit. Je gaat twee keer luisteren naar Roll in My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Lay around my shack to the bed. Chuckle by rolling the sweet baby song. in my sweet baby song. Rolling the sweet baby song. Lay around my shack to the bed. Why, where was you last Friday night? While I was lying in walking the streets with a love. till the mail train comes back. Then I'll roll in my sweet baby's arms. Well, I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Hey, I'll lay around the shack till the mail train comes back and roll in my sweet baby's arms. Well, I'm rolling my sweet baby my sweet baby's arms. Lay around the shack till the mail train comes back, then I'll roll. another man wouldn't even go my deck and wave and can spin. Hey, now daddy owns a necklace and the old cotton gin. What's that old money roll? Kruidautomaat. De jaren 60. Duo. Engelstalen. Dit is de plaat uit de Nashville Kruidautomaat. I just pulled onto the highway in my little foreign car. Well, it's raining and the road is really bad. I never saw that big old diesel, but I heard him hit the air. I've got a feeling that I might have made him mad. He closed the gap between us, pushed the pedal on the floor. He's making 90 in that big old diesel truck. I can hear the names he's calling me above the engine's roar, and the words won't be found in Webster's book. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my is mighty pale. I can hear St. Peter calling, and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Well, I'm huffing and a puffing as I try to make the grade. And I wish I had some pedals on this car. And I'm slipping and sliding afraid to touch the brake, while this bug could never stand a jar. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. just got to win this race. While I'm trembling and shaking, he's a pouring on the coal, so close that I could steal his license plate. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. And this compact take the impact? There's a diesel on my tail. 1967 alweer Jim en Jesse en Diesel on My Tail. Amanda Cook is een artiest die uit Laurel Fork, Virginia komt. En ze maakt hele leuke muziek. En hoe dat klinkt hoor je nu. Dit is Till I'm Too Old. for a shout out or music request. Nashville Radio Show. 2015 maakt deze vijfmansformatie al muziek met elkaar. Ze heten Woodbelly en je hoorde net The Road That Takes me Home. De Appalachian Roadshow mochten op 25 november 2022 voor het eerst het podium van de Grand Ole Opry betreden. En hoe ze dat vonden, dat vonden ze toen geweldig. Heb ik gelezen op hun Facebookpagina. En ze maken ontzettend lekkere muziek. Dit is Dance, Dance, Dance. My grandpa, he's 95. He keeps dancing, he's still alive. My grandma, she's 92. She loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty street race on, we're gonna go out tonight and dance, dance, dance all night long. lights all night long. Late in the evening, the down the hill in the town. the fiddle or have it rain. You could hear it talk, you could hear it sing. now. Bluegrass time. Inmiddels mogen we ze wel vrienden van de show noemen. Darren en Brooke Aldridge hoorde je net met Million Miles of Highway When It's Over. De volgende formatie eh, bestaat al 14 jaar en zij hebben hun muziek al op diverse bluegrass hitlijsten zien staan. Als leden hebben ze los van elkaar stuk voor stuk awards gewonnen en maar samen maken ze hele leuke muziek. Breaking Grass is dit en Oh How I Love You. together voor de Lonesome River Band en The Game I Can't Play. Het volgende nummer heeft een titel wat het beste medicijn is bij slecht weer. Of als je het even niet mee zit. Dit is Lindley Creek en Sunshine Song. keep smiling, keep listening. Nashville Radio Show. are kicking up on the campfire A drag out a Martin guitar Hey, we might even roast us a pig or two A break out a moonshine jug We're just bluegrass boys picking up some of that king of them all. We just a in here, hope you'll lend us an ear. A having some real good fun. We're just bluegrass boys, a kicking up some of that down home Dixie dust. We like to howl at the moon on a Saturday night at the Bluegrass Opry Bar, singing them songs by the Tommy Whip Band. Stanley's and the king of them all. Texas boys are kicking up some of that down home Dixie dust. We're just the bluegrass boys kicking up some of that down home Dixie dust. Tommy Webb en de Bluegrass Boys hier bij de Nashville Radio Show. Je luistert nog steeds naar de themaversie, de Bluegrass Show. Want in dit uur en het vorige uur alleen maar lekkere deze muziekstijl. Nu gaan we naar, eh, ja, wel heel iets bijzonders. Want als je je afvraagt hoe de muziek van Elvis zou klinken als het in een bluegrass jasje werd gestoken, dan gaan we je dat nu laten horen. Want dit zijn de Grass Girls en Dolly Parton en Viva Las Vegas. city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting at their go to our Facebook page. like it's wine. like it's one. was dat en Next Time Around. En inderdaad, Next Time Around, want er zit alweer een eind aan deze show. Maar niet getreurd, volgende week is de National Radio Show uiteraard weer bij je.